Clemens Peters met het NOS Journaal. Voetbalclubs gaan weer spelen op kunstgras. Waaruit is gebleken dat er geen gezondheidsrisico's zijn... heeft 85% van de clubs die eerst nog twijfelden... besloten om toch weer op kunstgras te gaan voetballen. Dat RIVM-onderzoek volgde op berichten dat de rubberkorrels... op de kunstgrasvelden kankerverwekkend zouden zijn. En dat is dus niet waar. Van de meer dan 200 clubs die RTL raadpleegde... is er maar één vast van plan om alle kunstgrasvelden toch te vervangen. Sommige clubs laten jonge kinderen vooralsnog niet op kunstgras spelen. PvdA-voorzitter Hans Spekman heeft VVD en 50PLUS opgeroepen om ronduit te zeggen dat ze niet met de PVV gaan regeren. Zeg nee tegen een politiek van uitsluiten, zei Spekman tijdens het congres van zijn partij in Utrecht. De PvdA heeft al gezegd dat ze nooit met de PVV zal samenwerken. Spekman noemt het onbestaanbaar dat andere partijen zich niet openlijk uitspreken. Op veel plaatsen in Europa heeft het verkeer te kampen met winterse omstandigheden. Vooral van en naar wintersportplaatsen in het westen van Oostenrijk is het erg druk. Op de Fernpasroute tussen Duitsland en Oostenrijk heeft het verkeer in beide richtingen enkele uren oponthoud. Bij de grenstunnel bij Fussen wordt het verkeer in groepjes doorgelaten. En ook in Zwitserland en de Belgische Ardennen heeft het verkeer veel last van sneeuw. Het IT-bedrijf Incentro is de winnaar van de Loden Radio het is voor het eerst dat de prijs ook wordt uitgereikt aan de meest irritante radiocommercial van het afgelopen jaar. In Centro kreeg bijna 32 van de stemmen. Op de tweede plaats kwam opticien Pearl en op drie drogisterijketen Kruidvat. Het tv-programma Radar organiseert de verkiezing elk jaar voor de meest irritante tv-commercial. Sinds vandaag is er op Radio 1 ook een radiovariant van het programma.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 Het is en blijft ook vrijdag de 13e. Ik kan er eh, helemaal niks aan doen. Uh, eh, <laughs> dat, dus komt, komt er echt daardoor, denk ik, toch? Ja. Of, eh, we geven, nee, we geven gewoon vrijdag de Ja, dus, want eh.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 <laughs> God. Ja. Je telefoon of jij? Uh, eh, de nou, Hans. Nou, Hans is een stoorzender. Ja, ik snap het al. Hey, eh, de nummer 9 was dat Reggae Moment met eh, Human. En daarvoor hoorde je de nummer 9 Little Mix met Shout Out To My Ex. Nou ja, de enige echte. De Nederlandse top 40 die op dit moment gepresenteerd wordt door de collega's van 538... ga ik even in vogelvlucht een beetje doornemen. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. Op nummer 37 is eh, Drake met eh, Fake Love.